Uitschieter is Kuik in Noord-Brabant, waar de belasting met 32 procent omhoog gaat. Voor ons eigen huis heeft deze gemeente de extra inkomsten nodig... om de eigen financiën op orde te krijgen. Volgens de vereniging neemt de kans toe dat huiseigenaren moeten opdraaien voor begrotingstekorten, nu gemeenten steeds meer taken krijgen van het Rijk. Het bedrijfsleven en de krijgsmacht gaan vaker personeel uitwisselen. De staatssecretaris Visser heeft erover afspraken gemaakt, onder meer met de technologiesector. Defensie komt vooral in technische functies mensen tekort, zoals monteurs en computerspecialisten. Komend jaar worden zo'n 60 mensen uitgewisseld voor korte tijd of voor concrete opdrachten van een half jaar. Samenwerking met sectoren in de burgermaatschappij is niet nieuw voor Defensie. Zo werken er in ziekenhuizen op dit moment zo'n 300 artsen en verpleegkundigen... die ook inzetbaar zijn bij Defensie, bijvoorbeeld tijdens missies. Het kabinet wil de verkeersveiligheid in Nederland drastisch verbeteren... en het aantal verkeersdoden op termijn terugbrengen naar nul. Experts gaan gevaarlijke punten op gemeentelijke wegen nakijken. Ook worden provinciale wegen veiliger gemaakt... en worden er meer fietspaden aangelegd. Er komt geen helmplicht omdat daar geen draagvlak voor is. Bestuurders die met alcohol een ongeluk veroorzaken... kunnen een zwaardere straf krijgen. De Australische oud, eh, de oud-aartsbisschop Philip Wilson is in hoger beroep vrijgesproken. Hij was van de zomer tot huisarrest veroordeeld... omdat hij seksueel misbruik door een pedoseksuele priester in de jaren 70 had verzwegen. Het Australische Hof oordeelt dat er geen overtuigend bewijs is... dat de oud-aartsbisschop van het misbruik op de hoogte was. Daarom is hij vrijgesproken. Het weer, het blijft vandaag grijs met soms wat motregen... maar er zijn ook droge perioden.